Met die inzet gaat ze de onderhandelingen in. De cao's e in deze sectoren lopen tot en met volgend jaar en voor de periode daarna kiest Ter Horst dus voor de nullijn. De minister roept ook de werkgevers in de andere overheidssectoren op tot een loonstop in 2011. Het gaat dan onder meer om het onderwijs, defensie, provincies en gemeenten. Duizenden vaccins tegen de Mexicaanse griep dreigen verloren te gaan omdat bedrijven, artsen en instellingen er te veel krijgen toegestuurd. Het Nederlands Vaccininstituut kan alleen verpakkingen met 100 vaccins leveren, terwijl kleinere bedrijven en instellingen er veel minder nodig hebben. De doosjes kunnen voor het versturen niet worden opengemaakt omdat dan de garantie vervalt. Bij een zelfmoordaanslag in de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 41 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Een man blies zich in zijn auto op bij een bus vlakbij een van de grootste markten van de stad. In het noordwestelijk Peshawar worden vaker aanslagen gepleegd. Meestal worden die opgeëist door Al-Qaeda of de Taliban. Zeeland en Noord-Holland strijden om de nieuwe onderzoeksreactor die de reactor in Petten moet gaan vervangen. De huidige reactor staat in Noord-Holland terwijl Zeeland de kerncentrale in Borselen heeft. Het kabinet wil vandaag een principebesluit nemen over de nieuwe reactor. Zeeland en Noord-Holland hebben allebei 40 miljoen euro gereserveerd voor vergunningen, ontwikkelingskosten en onderzoek. In Petten worden medische isotopen gemaakt. Met de reactor zijn al een tijd problemen. In New York is de zoon van filantrope Brooke Esther schuldig bevonden aan het stelen van miljoenen van zijn moeder. De 85-jarige Anthony Marshall gaf zichzelf miljoenen beloningen voor het beheren van het kapitaal van de dementerende Esther. Brooke Esther overleed twee jaar geleden, ze was 105. Esther was vooral bekend in het society-leven van New York. Het weer volop zon en overal droog.